Vijf uur. Ember Brandsen met het NOS Journaal. In Guatemala zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de corruptie in het land. De betogers eisen het aftreden van president Otto Perez. Afgelopen maand stapte vicepresident Baldetti op toen bekend werd dat ze verdachte is in een groot corruptieschandaal. Bij de douane en belastingdienst van het Midden-Amerikaanse land zouden systematisch documenten worden vervalst. President Perez zegt niet van plan te zijn op te stappen. In de Gelderse plaats Wel is gisteren een meisje van 14 uit een kermisattractie gevallen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn. Het meisje viel uit de attractie Beach Party, een lange bank die in twee richtingen rondjes draait. Hoe ze uit de attractie kon vallen is niet duidelijk. In principe zit iedereen met beugels vast. De politie in Singapore heeft een man doodgeschoten... die met een auto door een barricade in de buurt van een hotel was gereden. In het Shangri-La Hotel is een bijeenkomst over veiligheid aan de gang. De Amerikaanse minister van Defensie is daarbij aanwezig. De automobilist reed samen met twee anderen door de afzetting heen... nadat hij bij een controlepost had geweigerd zijn kofferbak open te maken. De twee andere mannen zijn opgepakt. Het zonnevliegtuig Solar Impulse is begonnen aan de oversteek over de Grote Oceaan. Het is de moeilijkste etappe voor het vliegtuig dat puur op zonne-energie een reis om de wereld maakt. De piloot is opgestegen in China en hoopt over zes dagen aan te komen in Hawaii. De Solar Impulse vertrok in maart vanuit Abu Dhabi. De Zwitserse bedenkers van het zonnevliegtuig willen met de reis nieuwe technologieën promoten die het milieu niet belasten. Het weer overal droog met zowel wolken als opklaringen. Komende dag steeds meer bewolking en later op de dag regen bij 16 tot 20 graden.